In vrachtvliegtuigen op luchthavens in Groot-Brittannië en Dubai zijn bompakketjes ontdekt. Die waren bestemd voor synagoges in Chicago. Ze kwamen uit Jemen en werden gevonden na een tip uit Saoedi-Arabië. President Obama gaat ervan uit dat Al-Qaeda erachter zit. De Amerikaanse autoriteiten hebben de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. In Nederland zijn geen extra maatregelen genomen. Een maximumsnelheid van 130 km per uur, zoals het kabinet wil, pakt slecht uit voor de verkeersveiligheid en het milieu. Dat zegt adviesbureau Goudappel Koffeng na doorrekening van het plan. 130 rijden in plaats van 120 leidt jaarlijks tot 15 extra verkeersdoden en tot 200 extra ziekenhuisopnames. De CO2-uitstoot zal volgens het adviesbureau met 2,5% stijgen. In een huis in Rotterdam-Zuid zijn gisteren twee doden gevonden. Het zijn een man en een vrouw. Een familielid had de politie gebeld omdat hij geen contact kon krijgen met het stel. Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw in ieder geval door geweld om het leven is gekomen. Mogelijk had het Rotterdamse stel relatieproblemen. In Italië hebben drie chirurgen celstraffen tot 15,5 jaar gekregen voor het uitvoeren van zinloze operaties. Zeker 83 patiënten gingen onnodig onder het mes. Vijf van hen overleden aan de gevolgen daarvan. Ook werden er onnodig borsten geamputeerd en delen van longen weggehaald. De artsen van de zogenoemde horrorkliniek in Milaan deden de operaties uit winstbejag. Veel religieus erfgoed dreigt de komende jaren verloren te gaan als kerken hun deuren sluiten. Het museum Katharijnenconvent in Utrecht heeft daarom richtlijnen opgesteld om de culturele waarde te bepalen van bijvoorbeeld een kerkbank of een Mariabeeld. Zo kan worden voorkomen dat bijzondere stukken bij het grof vuil belanden. De komende jaren gaan naar verwachting per week gemiddeld twee kerken of kloosters dicht.